De stad heeft een schuldenlast van zo'n 18,5 miljard dollar. Het is het grootste gemeentelijke faillissement in Amerikaanse geschiedenis. Sinds maart probeert een speciale interim manager de schuldenlast terug te brengen. Maar het is niet gelukt omdat schuldeisers niet met zijn saneringsvoorstel akkoord willen gaan. Detroit is van oudsher het centrum van de Amerikaanse auto-industrie en kampt al jaren met financiële problemen. Het centrum van Den Haag heeft tijdens de koopavond een paar uur zonder stroom gezeten door een defecte kabel. Verscheidene panden werden ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels als de Bijenkorf en CNA... toen het licht uitviel en er niet meer gepind kon worden. In de bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen. In Den Haag is een 13-jarig jongen tijdens een ruzie neergestoken door een leeftijdgenoot. De neergestoken jongen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De andere jongen is door omstanders vastgehouden tot de politie kwam. Hij is aangehouden. Amerikaanse Wikileaks-klokkenluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De hoofdaanklacht hulp aan de vijand blijft staan, zo beslist de militaire rechtbank. Corporaal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's. Het is niet zeker of Bouke Mollema de komende dag nog start voor de 19e etappe van de Tour de France. Mollema is volgens een ploegleider ziek geworden en afgelopen dag kon hij bijna niet meekomen. Als hij vannacht niet genoeg herstelt, wordt overwogen om hem uit de Tour te halen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13.